Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een Amerikaanse militair is schuldig bevonden aan de moord op zeker drie Afghaanse burgers. De 26-jarige sergeant Calvin Gibbs riskeert levenslang nu de krijgsraad hem schuldig heeft bevonden aan de aanklacht. Gibbs leidde een groep Amerikaanse militairen die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden. De militairen noemden zich het Kill Team. Vorig jaar werden in de provincie Kandahar zeker drie burgers met granaten opgeblazen of doodgeschoten. Kip zou als leider van de groep de moorden hebben voorbereid en wapens bij de lichamen hebben gelegd, zodat het leek of het vijandelijke strijders waren. En dan bovendien vingers en tanden van de slachtoffers mee om aan zijn collega's te laten zien. In Syrië zijn opnieuw doden gevallen toen het leger optrad tegen demonstranten. Volgens tegenstanders van het regime zijn er gisteren zeker 21 mensen gedood. Zo schoot het leger in Damascus op een groep demonstranten die net bij een begrafenis waren geweest van mensen die de dag ervoor waren doodgeschoten. In andere steden, waaronder Homs, kwamen ook demonstranten om het leven. Onder de doden zou een meisje van acht zijn. De protesten begonnen in maart. De regering van president Assad probeert ze met harde hand de kop in te drukken. Volgens de Verenigde Naties heeft het leger sindsdien al zeker 3500 Syriërs gedood. VN-topman Ban Ki-moon vindt dat het conflict tussen Iran en het Westen over het nucleaire programma van Iran via onderhandelingen moet worden opgelost. Militaire actie tegen Iran is volgens hem geen optie. De reageert daarmee op de toegenomen spanningen na een rapport van het atoombureau van de VN. Daarin staat dat Iran heeft gewerkt aan het ontwikkelen van een kernwapen. Teheran ontkent dat. In de aanloop naar het rapport is in Israël gesproken over een aanval om Iraans nucleaire installaties uit te schakelen. Het Westen wil hardere sancties tegen Iran, maar daar zijn Rusland en China tegen. Het weer, in een groot deel van het land lage bewolking en nevel.